Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat veel te langzaam met de boosterprikken. Tweede Kamerleden vinden dat demissionair minister De Jonge ook met de boostervaccinaties te laat is begonnen. Bijna overal in Europa zijn ze al verder. De burgemeester van Westland kan het niet langer aanzien. Hij zegt dat burgemeesters het zelf sneller kunnen regelen. Mijn oproep aan het kabinet is, laat dat nou gebeuren onder regie van de burgemeesters in Nederland. Die kunnen dat per gemeente zelf ter hand nemen. En dan ben ik ervan overtuigd dat wij binnen een hele korte termijn de bevolking in Nederland per gemeente gevaccineerd kunnen hebben. Minister De Jonge vindt trouwens dat het allemaal prima gaat nu. Hij heeft er vertrouwen in dat een grote groep 60-plussers voor eind dit jaar een booster heeft gehad. De chaotische evacuatie uit Afghanistan wordt niet onderzocht door oud-minister Frank de Graven. Hij zou voorzitter van de onderzoekscommissie worden, maar trok zich terug nadat de hele oppositie in de Tweede Kamer het daar niet mee eens was. De Graven zit bij de VVD en was eind jaren 90 zelf minister van Defensie. Dat wekt schijn van partijdigheid, vindt de oppositie. Bij een schietpartij op een school in de Amerikaanse staat Michigan zijn meerdere slachtoffers gevallen. Drie mensen zouden zijn overleden, zes anderen raakten gewond. De dader zou iemand van 15 zijn die in de tweede klas van de school zat. Hij is gearresteerd. Een Belgische muzikant en wiskundige koos voor een wel heel erg buitenaardse inspiratiebron voor zijn muziek, Zwarte Gaten. Hij maakte een heel album met elektronische muziek die gemaakt werd op basis van de geluidsgolven van Zwarte Gaten. En dat klinkt dan ongeveer zo. de klanken die je hoort, dat zijn de datastromen omgezet in geluiden. En die psychedelische muziek valt in de smaak. Het album wordt goed ontvangen en is al in meer dan 22 landen verspreid.